Hè? Opge, ja, opgericht in 1965. Bestaan nog steeds, niet meer in dezelfde bezetting eh, natuurlijk. Nee zijn er al een hoop eh, overleden van, eh, van al die leden van deze band, Kennedy. Heat. Maar eh, bestaan, dus, of de band bestaat in ieder geval nog steeds. En ze scoorden in 1968, scoorde, dat was hun jaar, scoorden ze twee hits. Het waren On The Road Again. En deze die kwam daarna, Going Up The Country. En vorige week, vorige week was uh, het 15 jaar geleden dat het legendarische Woodstock Festival ook plaatsvond. En ook zij stonden daar. Kennedy. Heat. En nou, daarover gesproken. Dus wie heet eh, in de studio eh, niet normaal. Heel, ja, heel de dag heeft de zon er natuurlijk op gestaan, dus wel. Heel de week wordt het nog eh, lekker weer natuurlijk. En ook wel leuk, ehm, de band die heeft eh, namelijk uh, Kenneth Heat dan eh, ontleend aan een, aan een nummer. Dat komt uit 1928, dat nummer. Dat is een uitgebrachte blues van Tommy Johnson. Dan gaat het om de Kenneth Heat Blues. Dit is een, eigenlijk een song over een, een, al, ja, een alcoholist die reddeloos verslaafd was aan het drinken van verdunde sterno. Oh, dat was een, ja, een, een, alcoholproduct in, in blik gebruikt voor verwarming. Hè? Dus Kenneth Heat, hè? ook wel in het algemeen Kenneth Heat genoemd. En trouwens ook een, nummer van Jamiroquai, hè? Of was het, was het nou Yummy Kwai? Hè? Hoe <laughs> eh, Henk Westbroek het zegt. In ieder geval, eh, tot twee uur vannacht is dit een nieuwe Freaknacht met de beste nieuwe muziek. Onder andere deze van Lawrence Jones, Everything's Gonna Be Alright. of I know It's hard, but it's the best I can do. Now I'm doing this for you. finally getting out of this rut. I know it's hard, but it's the best I can do. Hij is nummer 27 jaar. Hij komt uit Liverpool. Blues uh, rockgitarist en singer-songwriter. Zijn naam is Lawrence Jones. Dit is de nieuwe zinhol. Everything's gonna be alright. Wat een, eh, wat een bluestalent is dit. Hè? Ik vond ehm, een liedje wat hij eh, vorig jaar uitbracht, of anderhalf jaar geleden, What Would You Do, vond ik ook heel goed. Waanzinnig nummer is dat. En deze ook, Everything's gonna be alright. We do it to the morning light. Nou, zo laat eh, gaan wij helaas niet door. Maar het lijkt inderdaad een beetje op Bohemian Like You van Dandy Warhols. Eigenlijk zo'n beetje alles zit erin. het, melodietje, basje, alles eh, ja, het lijkt gewoon. En, en, over liedjes gesproken, die eh, weer op eh, ja, een, een, klassieker uit het verleden lijken. Deze ook, deze ook. Ik hoor hier Mary Jane's Last Dance in van Tom Petty en de Heartbreakers. Nou, we doen zo meteen even kijkvergelijk. Het gaat hier om een nieuwe single van Michael Cronin. En hij is al een tijdje bezig. Hij is 33, hij heeft al een aantal platen uitgebracht. Dit is eh, zijn nieuwste single. Nou, ik vind hem dus een beetje lijken op eh, Mary Jane's Last Dance van Tom Petty en Heartbreakers. Zijn nummer heet Show Me. I'm so Ja, ik vind het mooi hoor. Michael Cronin. En Show Me, zo heet het. Hij zit uh, nou, in heel wat bands. Hij zit in uh, Okidoki zit hij, in Absolence in Party Fall en Moonhearts. En eh, dan doet hij ook nog eens eh, even kijken. hij is eh, bijna multi-instrumentalist. hij speelt bas, gitaar, saxofoon, drums, percussie, keyboard doet hij allemaal. En hij zingt ook nog eens. Michael Croning dus. En ook nog in de live band van Ty Siegel. Die geheel terzijde ook, ook een, nieuwe, een nieuw album uit heeft. Nou doen we even de kijkvergelijkdruk. dit is dus Show Me van Michael Croning. Ja, en dan is dit uh, Tom Petty met de Heartbreakers, Mary Jane's Last Dance. Ja, ja ik vind dat ik hem wel uh, aardig, uh, aardig heb hoor, deze. Die van Lawrence Jones, Everything's Gonna Be Alright, dat was al een beetje bekend bij de collega's. Maar deze die is ook wel duidelijk hoor, die vind ik ook wel heel duidelijk wat mij betreft. Tom Petty aan de Heartbreakers, Mary Jane's Last Dance. mama who never was around, but she grew up tall and she grew up right with them Indiana boys on an Indiana night. by my oh hell yes, honey put on that party dress. Buy me a drink, sing me a song, take me as I come, cause I can't stay long. Last dance with Mary Jane, one more time to kill the pain. I feel summer creeping in, I'm tired of this town again. Was laatst een, eh, een interview over dat radio-uitzendingen niet meer om de muziek zouden gaan. dat nou, is natuurlijk alles behalve waar, eh, in ieder geval in dit programma. Mocht je ook iets willen horen, dat kan. Ehm, ja, ga maar even naar de Facebook. Er is nog geen Facebookpagina voor, ehm, voor dit programma, voor dit radioprogramma. Eh, komt er wel aan, moet ik nog even doen. Ja, we zijn een aantal, aantal, weken, maanden bezig. Maar dat ga ik nog eh, ga ik even regelen eh, komende week. Eh, maar heb je een verzoekje dan Facebook? ja, pak maar even mijn eigen pagina dan. Mijn eigen, eigen persoonlijke pagina. Gewoon Maarten van der Hout, je vindt het wel. Tom Petty en de Heartbreakers. Mary Jane's Last Dance. Ehm, ja, er is een open nieuwe muziek. Ehm, ja, ik, vorige week was ik terug van vakantie. Dus toen zat ik nog niet helemaal in, de, in de muziekbak. had ik, had, ik, had, nog niet alles gecheckt. Maar inmiddels nou, gaat het, ja, heb, ik, heb ik een beetje alles door voorgenomen en eh, ben ik toch wel wat, leuke dingen tegengekomen. Ehm, er is een samenwerking van Muramasa en Claro. Nou, Muramasa hoef ik eigenlijk niet meer uit te leggen. heb. DJ, producer. Hij is zelfs ook eh, songwriter en eh, ook multi-instrumentalist. Dus kijk, dat is een talent. Um, hij is nog, hij is volgens mij een jaartje of ja, wat zal het zijn? Ik denk dat hij 23 is of zo. Zeg, ja, kan dat? Nee, ja, volgens mij ergens in die richting, 23. Als tiener eh, speelde hij al van alles. Gitaar, drums, piano. Hij eh, zong en eh, ja, hij deed ook lokale punk, hardcore, deathcore, gospelbands. Hij heeft echt alles gedaan. En eh, op zijn 16-jarige leeftijd eh, eh, ontdekte hij Ableton Live en begon hij trapmuziek te maken. Nou, dat is Muramasa. Ehm, hij heeft een track gemaakt samen met Clyro. En Clyro, dat is ook een, nieuw talent. Zij is nog maar 21 jaar. Zij heeft ook een fantastisch debuutalbum uitgebracht. Ehm, ik weet niet of ik daar, volgens mij ga ik dit niet meer redden voor, voor twee want ik heb nog zoveel. maar ehm, anders zou ik daar graag nog wel iets van willen draaien, van, van haar debuutalbum. Zij heeft een album uit, dat heet Immunity. Er staan staan eh, een paar, toch wel een paar goede liedjes op. Bags, de nieuwste single is Sofia. Maar nu hebben zij twee samen dus een plaat gemaakt. Eh, of een single in ieder geval. Muramasa en uh, eh, Claro. En het heet I Don't Think I Can Do This Again. raar in één keer. Muramasa en uh, Clairo, de nieuwe single van die twee. I don't think I can do this again. ik wil echt een freak platen. Eh, dit. Een beetje apart, raar. Maar dat mag. Dat is maar leuk natuurlijk. Ehm, de nieuwe single van uh, eh, Rayman ga ik nu draaien. Hij is al een aantal jaar bezig. ja, wat maakt hij? Alternatieve R&B, hip-hop, grunge. dit is de nieuwe single Pretty Please. cause we never speak. No, we don't talk too much, and that's alright with me. But I don't have you enough, I always have to leave. And I can't do that with a heart full of you. So why don't you come with me? Please, pretty please. Why don't you come with me? so scared of me. You're so immature, so in love with me. And I can sort you out, just tell me not to leave. And I'll stay right here with a heart full of you. So tell me not to leave. Please, pretty please. Uh, just tell me not to leave. something to say. Don't beat around the bush with me. Speak honestly, because I've had girls with their eyes full of love for me, but I only have eyes for you, for you, for you. It's because we never speak, and we don't talk much, and that's alright with me. But I don't have you enough, I always have to leave. And I can't do that with a heart full of you. So why don't you come with me? Please, pretty please. Why don't you come with me? Please, pretty please. Why don't you come with me? Please, pretty please. Ellen Rayman. Ah. En zijn nieuwe single die heet Pretty Please. Later vanavond, in, eh, of ja, ik moet eigenlijk zeggen later vannacht, hè, want het is eh, de Frieknacht, uh, eh, dit programma. Ehm, tot twee uur. Ehm, ja, we, we, gaan sowieso nog een, een, original doen. Dus ja, eigenlijk een, een hit die we ja, kennen in een andere uitvoering, de bekende uitvoering, maar ik draai het origineel. Doe ik volgend uur, gaan we ook nog even een rondje doen door de platenzaken, kijken of er al ehm, ja, een beetje ehm, wat nieuwe albums eh, zijn verschenen. Hè. Dat begint normaal nou weer, eind augustus. Ehm, en zometeen ben binnen nu en vijf minuten, dan eh, gaan we weer een, uh, ja, ga ik weer een vraag beantwoorden uit de popmuziek. In april is er een boekje verschenen van James Ball, dat heet Should I Stay or Should I Go? En 87 andere hilarische vragen op antwoorden uit bekende songs. En toen ik dit voor het eerst lag, toen, of, of las, toen dacht ik echt wel van... Ehm, ja, dit is echt <laughs> wel heel uh, bizar. Die, die, man die heeft krankzinnige antwoorden bedacht op, op vragen uit liedjes. Echt te gek voor woorden. Nou, nog even eh, nieuwe muziek. Lana Del Rey volgende week. Dan komt er een uh, nieuw album. Norman fucking Rockwell gaat dat heten. En Norman Rockwell, dat was volgens mij een, een soort kunstenaar. Een, een, een artist. En Lana Del Rey, haar zesde plaat, die komt dus volgende week uit. Is al heel wat verschenen qua losse liedjes, singles, promotie gebeuren. Ehm, ehm, ja, bijvoorbeeld uh, Apartment Complex, dat was eh, de eerste. Venice eh, Beach, Hope is a Dangerous Thing for a Woman Like Me to Have, But I Have It, doing Time. Nou zijn er weer twee nieuwe liedjes verschenen. Fuck It, I Love You en deze. En die zitten hele mooie strijkers in en ook ehm, mooie gitaarsolo. Lano Del Rey, dit is nieuwe muziek vandaag. The Greatest, zo heet het. beach and I miss you, babe. I miss dancing with you the most of all. I miss the bar where the beach boys would go. Dennis's last stop before Kokomo. Those nights were on fire, we couldn't get higher. We didn't know that we had it all. Nobody wants you before the fall. to feel just like you used to. when baby, I was doing nothing the most of all. The culture is. Ja, dat is mooi dit. Lana Del Rey, de nieuwe al. Ja, dat zijn er eigenlijk twee. Fuck It, I Love You en eh, deze, The Greatest. Volgende week dan komt haar zesde album. Common Fucking Well, zo gaat dat heten. Altijd mooi, Lana Del Rey. Ik ga weer een vraag eh, ja, beantwoorden uit eh, de popmuziek. We hebben er al een hoop gehad. Eh, van Bob Dylan, The Beatles, Paddy Page, Roberta Flack, de Smiths vorige week. En het is nou de beurt aan, voor dit boekje dan, een nou, wat moderne nummer. En het gaat dan om Outcast met Miss Jackson. Kennen we allemaal wel, hè? de grootste hits zo'n beetje van, van Outcast. En het gaat dan om de vraag ehm, die in het nummer zit. How long does it take to apologize a trillion times? Dus hoe lang duurt het om ja, eigenlijk een triljoen aantal keer ja, je te verontschuldigen. Nou, je weet het, relaties, ze zijn nooit eenvoudig. En de relatie tussen een man en zijn schoonmoeder, die al helemaal niet. Hè, die is lastig. dat zou je kunnen zeggen. Nou, het is dan ook waardig dat de eh, Outcast en vooral Andre 3000, de man van Outcast, de zanger, vanwege zijn problemen met haar dochter zijn verontschuldigingen aan mevrouw Jackson wil aanbieden omdat hij zich ervan bewust is dat een verontschuldiging onvoldoende is, verzekert Andre, 3000, eh, of, eh, Andre 3000 mevrouw Jackson een biljoen keer ervan dat het hem spijt. Nou, uit nieuw onderzoek blijkt echter dat hij mogelijk niet de waarheid spreekt, want als we aannemen dat Andre 3000 elke seconde een keer sorry kan zeggen en dat 24 uur per dag zonder pauze volhoudt, dan zal hij na een heel jaar slechts 31 miljoen keer sorry hebben gezegd. Dus ja, om een biljoen keer sorry te kunnen zeggen, moet hij gedurende ruim 31.688 jaar doorgaan met elke seconde 24-7 sorry te zeggen. Nou, toen de song uitkwam, 2001 was dat ergens, toen was Android 3000 net iets ouder dan 25, maar zelfs als hij bij zijn geboorte met sorry zeggen was begonnen, zou hij slechts 775 miljoen keer sorry hebben gezegd. Minder dan een duizendste van zijn beweerde totaalaantal. Nou, als gevolg van dit alles lijkt het erop dat eh, wij mevrouw Jackson zelf een excuus moeten aanbieden. Ja, het spijt ons. Maar het bewijs blijkt dat Android 3000 toch niet deed wat hij beloofde.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 Ehm, de nieuwe single van deze twee, die heet, ehm, even kijken, Daily Battles. Zo heet hij, Tom York en uh, Flea. Frontman van Radiohead die heeft ook aangekondigd eenmalig samen te werken met Crack Magazine. En deze uitgave die zal volledig in handen zijn van Tom York het, ehm, tijdschrift, eh, het tijdschrift heet I See You en het is vanaf 13 eh, september te verkrijgen. Maar eh, je kunt het alvast uh, pre-orderen. Moet niet, hè. je hoeft helemaal niks te doen. Want als ik dat zeg, dan zou het weer reclame zijn. Door de aankoop van eh, ICU draag je er ook meteen een steentje bij aan het goede doel. Want Tom York heeft beloofd dat alle winst naar Greenpeace gaat. Nou, mooi is dat. Ook nieuwe muziek uit, uit Nederland. De kleindochter van Piet Weermans is er weer hoor. Mel, Mel en The Future. Ehm, in mei brachten ze hun debuutalbum uit. En ehm, er kwamen al een miljard singles zo'n beetje vanaf. Nee, dat is overdreven natuurlijk. Maar ehm, afgelopen nacht is er een nieuwe verschenen. Dit is Willing. liking so far. This is epic. Sound like angels. That was fun, bro. Hey, man. Yeah, it's good playing with you. Let's talk about you and me. Your name is all over the place. Is it me or Peggy Sue? Just tell it to my face. Make up your mind, cause time's passing by. And give one more try. You got my name and my number, but I guess some others too. You have no shame about all the things you do. Make up your mind, cause time's passing by. Cause you Future. Ja, dit is toch wel een van de betere zangeressen van Nederland hoor. Laten we eerlijk zijn. Willing, zo heet deze nieuwe zin al afgelopen vrijdag, kwam hij uit. Of het, of zij maar net wat een... Eh, hoe, ja, nou, laat maar ook. Ehm, nog even iets nieuws. Um, Theophilus London. Ehm, ja, hij doet vermoeden dat hij natuurlijk ook uit Londen komt. Maar niet is eh, minder waar. Hij komt uit eh, Brooklyn, New York City. En, maar ja, hij is een Amerikaan. Dus hij komt een beetje uit de hip-hop. De alternatieve hip-hop. Ook een beetje de alternatieve R&B. En nou, die hebben een plaat gemaakt. Of ja, hij heeft een plaat gemaakt. Samen met Ian Aisha en die eh, heet Pretty. Nou, je mag zelf beoordelen of je hem ook pretty vindt. Girl from the heights with the fresh wash and sets. And money on, she flex, protect all my checks. Got this African girl, she breaks harder than a fool. She put me right to sleep, but wake me when I snooze. Call my Indian brew, mixed with Jamaican and Drew. Baby, it's dinner for two, bring a Dominican through. Yeah. Yeah, can't forget my trini. See a pretty girl, half fat, half skinny. Her temper like a pepper sauce, girl, pour me plenty. Pass the water, I'm cooling off the henny. She got good credit, Lisa like to take leases. She cook five Mediterranean pizzas, but not to be facetious. I'm floored by the features. Her face almost as pretty as the feet is. Last week we in Aspen wearing fleeces. This week we getting groovy on the beaches, beaches. And tell them what the deal is. Hey lady. And tell I just wanna tell you're the prettiest thing in the, in the fucking world. then she party all the time. She wanna FaceTime it? why she give me six nine. If you change your mind, I'm on a different type time. Rearrange the signs, girl, I be outside. Bust this hit, get flipped on. Love women, get bitcoins. Bust this hit, flip flip coins. Love women, get bitcoins. Uh. I got something to say. He loves you, baby. He needs you, baby loves you, baby. He loves you, baby. He loves you, baby. Theo Phyllis London en uh, Ian Aisha met eh, Pretty. En die eh, eerste die heeft begin dit jaar ook een single gedropt, zoals het mooi heet, met Theme Impala. En die stonden dan vorige week weer ook op het Lowlands Festival. Dit is Feels Like We Only Go Backwards. Zo, haha, een stukje psychedelica in de Frieknacht. Tame Impala, drie albums hebben ze inmiddels uit in een speaker. Dit kwam van Lonerism. En vier jaar geleden had je Currents. En dit najaar zou er dan een vierde plaat moeten gaan verschijnen. Ik hoop het. Er zijn al twee eh, goede voorproefjes uit. Borderline Daarvoor Patience en dit nou, was eh, dus van uh, het tweede album. Feels Like We Only Go Backwards. Ik heb er nog eentje voor je. Zometeen in de tweede uur zijn we terug. Dit is de nieuwe single van Liz Lawrence. Zij komt met een nieuwe plaat. Op 25 oktober gaat het uitkomen. Party Party gaat het heten. Dit is de single None of My Friends Are Okay. I talk to you twice a year. on your birthdays and Christmases, and we connect over late stage capitalist memes. None of my friends are okay.